Levi van Eck met het NOS-journaal. Het kabinet overweegt opnieuw om de Johan Willem Frieso-kazerne in Assen te sluiten. Dat heeft staatssecretaris Van der Maat van Defensie aan het Drentse provinciebestuur laten weten. De kazerne is een van de thuisbasis van de luchtmobiele brigade. Het kabinet ziet het als overbodig vastgoed en wil ervan af. In Drenthe zijn ze geschrokken van de aankondiging... omdat het ten koste zou gaan van de werkgelegenheid... Ook in 2011 en 2013 werd de kazerne in Assen met sluiting bedreigd vanwege bezuinigingen. De bewoners die waren geëvacueerd uit een flat in Heer Hugo Waard vanwege stankoverlast mogen weer terug naar huis. Volgens de veiligheidsregio ging het om een penetrante lucht... en daarom moesten de 100 bewoners van de 47 appartementen hun huis uit. De brandweer is iedere woning afgegaan om uit te zoeken waar de lucht vandaan kwam... maar het is nog niet duidelijk wat de geur veroorzaakte. De politie gaat morgen verder met het onderzoek in de flat in Heer Hugo Waard. De Italiaanse regering heeft vandaag de verplichting om buitenshuis mondmaskers te dragen opgeheven. Dit besluit komt nu het aantal nieuwe besmettingen en ziekenhuisopnames al een aantal weken afneemt in Italië. Volgens de nieuwe regels is het tot april alleen nodig om mondkapjes te dragen in drukke ruimtes en op openbare binnenlocaties. Het ziekteverzuim in de ziekenhuizen is de afgelopen week verder toegenomen, meldt de Nederlandse Zorgautoriteit. Ook huisartsen en de thuiszorg hebben een hoog ziekteverzuim. Op verpleegafdelingen is het ziekteverzuim opgelopen van 9 naar 10 procent. Hoewel de druk op de IC's opnieuw iets afneemt, is ook hier het verzuim toegenomen. Desondanks hebben ziekenhuizen hun operatiecapaciteit de afgelopen week wel weer iets verder opgeschroefd. Het weer. Vannacht is het bewolkt en ligt de temperatuur rond de 7 graden. Ook de komende dag is het grijs en later in de middag volgt vanuit het westen wat regen.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 to spread love all over the world. World, world, world, world, world, world, i world, I, world, I, world, I, world, I, world, world, world, world. I, have been to spread love all over the world love somebody, set them free. That's always with me. But you know I'll always come back. And then she kisses me. And somewhere I hear a door slam. So I say, fine. And just hope that I'm a better liar than she is. She says, I don't want nobody else.